Verder wens ik ook alle studenten die momenteel in de blok zitten een, ja, een goede bloktijd. En veel succes met de examens volgende week. Daarom vandaag geen Lotte en ook geen uh, Vrouwke, want die zijn hopelijk heel hard aan het studeren. Verder is er eh, ook wat, eh, heel wat informatie eh, aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijweken, maar daarover straks heel wat meer. En natuurlijk, Radio Barbier is een radiozender, dus heel wat muziek hebben wij tot twee uur al.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 Ooit wel eens de vrouwelijke Rod Stewart genoemd. Deze Bonnie Tyler. Met toch wel een mooie plaat van eh, jaren geleden. de Total Eclipse of the Heart. 12 over, over 12 jaar, zo is het hier bij Radio Barbier. Van Bonnie Tyler naar Jim Croce.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 Hall of the Moon van de Waterboys. Die zullen natuurlijk in hun sas zijn met eh, dit weer allemaal. Maar het wordt beter. Vanaf eh, dinsdag krijgen we terug de zon te zien. Maar het wordt ook een beetje frisser, maar dat is altijd leuk, hè? Goed, we hebben nog wat informatie. De ruilbeurs. Als u niet weet wat doen deze namiddag, kan u naar de brouwerij hier in uh, Vanaf 1 uur tot 4 uur. Dus de ruilbeurs in de brouwerij in Kruibeke. En nu een man die weinig nog wordt gedraaid op de radio.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 Ja, hoe mooi toch deze plaat van eh, Marco Borsato en eh, Dochters. Ook mooi is deze van Paul Simon en Graceland. it sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.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 Als u morgen niet weet wat doen, morgen is het 7 eh, januari, dan eh, organiseert het lokaal bestuur van Kruijbeek een nieuwjaarsreceptie op de markt van Ruppelmonde. En dat van 1 uur tot... van 11 uur tot 1 uur.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 Met allemaal Franse muziek was dat. En dit is een uh, verzoeknummer voor iemand van de firma Buitaard uit uh, Kruibeke. Die wilde graag een plaats van Jew Cocker. Met deze ook. With a little help from my friends. Speciaal dus voor eh, de Jackie.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 I say I'm gonna get high. tear down the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm 20 voor 1 uur op Radio Barbier te beluisteren via radiobarbier.be. En dat was een eh, dijk van een plaat van Joe Cocker. En With a Little Help From My Friends, originele nummer van The Beatles, speciaal voor de Jackie was dat. Niet vergeten dus mensen, morgen nieuwjaarsreceptie op het eh, Mercatorplein in Ruppelmonde van 11 uur tot en met 1 uur. Dit is eh, muziek van de Nederlandse groep Kayak. shadow came between us, sharp as a sword. Gone is my gladness and vanished my pride. Cause love didn't stay on our side. Lapped in luxury. I cried for van eh, heel lang geleden. Ik dacht ergens in de jaren 70 van Nederlandse groep Kayak en de Ruthless Queen. Ja, er is morgen heel wat te doen. Zo ook een wandeling in het overstromingsgebied van Kruijbeke, Basel en Ruppelmonde. En eh, die wandeling vertrekt op de parking na de receptie op het Mercatorplein in Ruppelmonde van 1 uur tot 4 uur. Dus morgen wandeling in het overstromingsgebied van Kruijbeke. Dus allen daarheen, zou ik zeggen. Aha. altijd zo'n eh, leuk deuntje. Deze aha met uh, Take On Me. De mannen ook van The Sun Always Shine On TV, dacht ik. Ja, we kregen er ook een bericht binnen dat eh, Radio Barbier morgen live te zien en te horen is vanop het Mercatorplein. Dus vanaf 11 uur live of vanop de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kruijbeke. Dus morgen live. En ook nog... Morgen namiddag zit Radio Barbier ook live op de Vasse Kweek. En dat live te beluisteren en te bekijken vanaf twee uur.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 mooie muziek van eh, Lana Del Rey. Ja, morgen is er ook een dialectenwandeling. Die eh, gaat door in de polders van Kruijbeke. Begeleide uitstap of rondleiding. Dus ook morgen tussen 2 uur en 4 uur. Dus morgen allemaal starten in Ruppelmonde. En we kregen hier ook zo'n zinnetje binnen. Uh, kattengerust, dat heet ik Gera, dat is mijn mug. Dus daarover zal het morgen gaan met allemaal dialectische woorden. Normaal hadden we hier ook eh, schepen Dimitri van Laren gehad, maar eh, die kon helaas niet komen wegens een begrafenis. Maar de volgende keer Dimitri als gast hier. dan gaan we een beetje terug, heel lang in de tijd, met toch wel een legendarische groep Pink Floyd. En uit de LP toen, The Dark Side of the Moon, is dit Time. En over tijd gesproken, het is uh, eh, 1 over 1 uur. En dat was natuurlijk eh, Pink Floyd en Time. En dan nu eh, muziek van Nederland. Ja, die Frank is al een tijdje bezig, maar die komt terug hoor. De Frank Boeiengroep. Ik hoop straks een gesprek te hebben met onze voorzitter. Want morgen staat voor de eerste keer de Chevy op de markt vanuit, van op Ruppelmonde. Dit is Kronenburgpark. Zoveel zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en bescheiden je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. gedacht in één seconde Iedereen is de weg kwijt, maar zeker onze voorzitter niet, want die hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag, Guy. Goedemiddag, Leo. Zeg, eh, je hebt heel hard gewerkt om het eh, in orde te krijgen van de Chevy. Leg eens uit, wat eh, moeten wij ons daarbij voorstellen? Um, wel, laten we beginnen bij het begin misschien, Leo. Ehm, mensen die ons al een tijdje volgen, die weten dat wij in het verleden um, af en toe is optraden met een oldtimer. Ja. En je kan je dat ook nog wel eh, herinneren. Wel, het is eh, exact die oldtimer die wij eigenlijk eh, met onze VZW hebben kunnen aankopen. Ja. Maar natuurlijk, maar natuurlijk ja, die oldtimer die is een oldtimer. En ja, die moest een beetje opgeknapt worden. En daar zijn we eigenlijk de afgelopen drie maand mee bezig geweest. En ik sta er nu bij. En ik moet zeggen, hij is bijna klaar. Het mag gezien worden. Maar eh, jammer dat we niet kunnen kijken nu. Maar eh, morgen kunnen we die bewonderen, denk ik, hè, op de markt vanuit ja, eh, Klopt. klopt. waarom zijn we er nu in de winter mee bezig? Want dat is eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, geen periode om te werken aan zo'n oldtimer buiten. Mhm. Maar waarom hebben we dat dan toch gedaan? Omdat we absoluut morgen op de markt in Ruppelmonde de première willen geven van onze volledig vernieuwde Chevy. En, dus... Ja. Eh, dus het wordt eh, een beetje makkelijker voor jou. Je, je komt aan, je steekt gewoon de twee eh, luidsprekers aan en klaar is Kees. Hè? Moet ik het zo... Dat, dat, ja, dat is inderdaad de bedoeling. Wij kunnen nu eigenlijk binnen de vijf à tien minuten kunnen wij nu rechtstreeks uitzenden vanuit de Chevy. Dus mensen die een evenement willen organiseren en daar muziek bij hebben, die kunnen altijd contact opnemen met eh, Radio Barbier voor de muzikale ja, omlijsting. Mhm. Ja, het is eh, heel eenvoudig vanaf nu eh, voor alle events in 2024. We zijn er helemaal klaar voor. gewoon een mailtje sturen naar info at Radio Barbier, de naam van je event, datums en dergelijke meer. En dan nemen wij verder contact hoe dat we alles praktisch regelen. Ik ben echt benieuwd morgen wat het eh, resultaat zal zijn, maar ik ben er zeker van dat het eh, perfect zal zijn. Eh, jouw kennen ja, het, ja, ja, het zal mooi zijn. Wat staat er nog allemaal op het programma dit jaar voor Radio Barbier? Eh, er staat heel veel op het programma. Ehm, jij weet dat, Leo. We hebben vorig jaar 24 events eh, gedaan op eh, heel 2023. En het is de bedoeling dat we uiteraard op al die events terug gaan staan. En wat staat er concreet heel nabij op het programma? Wel, dat is morgen dus de markt in Ruppelmonde tot 1 eh, à 2 uur. En dan rijden we vliegensvlug, alhoewel we houden ons aan de, aan de snelheid natuurlijk. <laughs> <laughs> Dan rijden, we vlieg... naar eh, de Vasse Kweek. Daar eh, gaan we terug de Chevy openzetten en dan gaan we daar verder uitzenden van op de receptie van op de Vasse Kweek. En wat staat er dan in februari bijvoorbeeld nog op het programma? Maar dat moet nog eigenlijk een beetje aangekondigd worden. Dan doen we op 10 februari iets tegen Kom op tegen kanker. En eh, dat zal hoogstwaarschijnlijk ook met de Chevy zijn. Met andere woorden, en in de zomer ja, staan al uh, eh, massa's dingen gepland. Eh, mhm. Er kunnen er nog bij, maar ik denk aan de Kruibeekse Pijl, Strade Krubeka en zo verder. En, zo, verder. Bij mooi weer gaat dat zeker een succes worden. Ja, inderdaad. Guy, ik kijk er naar uit morgen en ik wens jou het allerbeste voor het jaar. Hè? Goede gezondheid. Ja, dat wens ik voor jou ook en we klinken morgen. We klinken morgen. We klinken zeker morgen. Goed, eh, ik zie je dan morgen rond eh, een uur of elf, denk ik, in Ruppelmonde. Oké. Inderdaad, om 11 uur starten we daar. Dagie, goedemiddag. Dank u wel. Dag, dag, dag. shine. hemelse mooie muziek van Fleetwood Mac uit die legendarische song of LP Rumors. En dat was Songbird. Ja, je hoeft niks te missen vandaag van Radio Barbier. Zo is er nog muziekmozaïek met Chief de Draaier. Die eh, draait dan tussen 4 en 6 uur. Hè. Wat hebben we nog allemaal? Eh, tussen 6 en 7. Ja, formidabel natuurlijk. Hits met herlevingen Erik. En dan natuurlijk tussen 7 en 9 is onze Guy daar met de New Wave Electronic. En tussen 9 en 10 de nieuwe golven met Jan Vaal. En dan Barbier Dance Party Music Service van 10 eh, uur tot heel de nacht, denk ik. Oké, okay. Stroma, je mag opnieuw beginnen met deze formidable. Formidable. Formidable.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 Woensdag 10 januari van half drie tot half vier. Samen met kinderen erop uit. Dus Luisteroortjes in de Biep. Zo is dat. Hè. We gaan even naar Duitsland nu. Van Frankrijk naar Duitsland. Met een dame die enorm eh, populair is in Duitsland. Helene Fischer. in spite of klassieker van eh, toch wel een dame die, ik zei het net al in Duitsland, enorm veel eh, cd's verkoopt. Deze Helena Fischer en Atemloos door die nacht. Ja, we hebben ook nog een eh, programma dat we bijna vergeten waren. Tussen 14 en 16 uur in Kruijbeke leeft. En daar gaan we een gesprek hebben met een onderneemster uit Kruijbeke, of eigenlijk uit Basel. Dat is namelijk Bina Hoeden. En om half drie gaat zij het een en ander allemaal vertellen. Dus allemaal blijven luisteren, straks om half drie. De weekend, ja, het weekend is al begonnen. Radio Barbier. Eh, heel duidelijke muziek van Bob Marley en The Wailers en Drie Kleine Vogeltjes of Three Little Birds. En dan nu een eh, nummer uit Nederland van Within Temptation. Het is bijna half twee hier op Radio Barbier in Kruijbeke informeert met Leo. Wat een stem, wat een dame. Deze van Within Temptation en The Ice Queen. We hebben ook nog een paar activiteiten mee te delen. Femma, de wereldvrouwen uit uh, eh, Kruijbeke, hè, die organiseren een stoelyoga in ons huis. Sportactiviteit vrijdag, dat is dus volgende week vrijdag, van half tien tot half elf. Bloedgeven in Basel kan ook op vrijdag 12 januari van 5 uur, s'avonds dus, tot eh, half acht. En dat in de gemeenteschool Kruijbeke. En dat was eh, Within Temptation. En eh, blijkbaar eh, doet hij het niet, maar we gaan een beetje verder met de muziek die het wel doet. Dat is er eentje van Billy Joel. Begint heel stil. Deze Goodnight Saigon op Radio Barbier, bijna half twee. came and spared. Eh, muziek op Radio Barbier van R.E.M. en Losing My Religion. Nog een berichtje over eh, Radio Barbier. Die organiseren een grote platenbeurs in de gemeentelijke basisschool De Eenhoorn in Kruibeke. En dat op 28 april van 10 uur tot 5 uur. in de inkom, jawel, is gratis. En dat is allemaal een eh, platenbeurs, cd's, lp's, weet ik wat allemaal. Dus allen daarheen zou ik zeggen op 28 april. Dit is Sting. feel I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence. born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. zalige muziek op een zaterdagmiddag vandaag 6 januari. Niet vergeten mensen, morgen heel wat eh, recepties tussen 11 en 1 uur op de markt in Ruppelmonde. En eh, van 2 uur tot weet ik wat hè, in eh, de Vasse Kweek, allemaal in Kruijbeek. Maar dat wordt allemaal live uitgezonden, dus je hoeft niks te missen. Bijna kwart voor 2 op radiobarbier.be. Goedemiddag. Ondertussen is uh, Chief de Draaier hier ook al binnengewandeld. Want die doet straks het programma Muziekmozaïek tussen 4 en 6 uur, hè, Chief? En eh, er is ook iemand die een eh, programma wil komen maken. Onze Michael, een oud leerling van mij, misschien volgende week of over 14 dagen te horen op Radio Barbier. Want hoe meer medewerkers, hoe liever dat wij het hebben. Hè? Samen met Evelien misschien. Hè? Ja, ja, dat wordt een tof programma. Eh, ja, dat was The Verve. En in ene keer was The Verve weg. Maar dit is Eric Clapton. Met het heel mooie Tears in Heaven. Goedemiddag. een nummer gemaakt bij het overlijden van zijn zoon, dacht ik. Deze Tears in Heaven van meneer Clapton. Een grote meneer, hè? Van de ene grote meneer naar de andere. Maar deze is ons ook al ontgaan, deze George Michael. Van de groep Wham. Een van die mooie nummers toch wel van hem. Careless Whisper. aan het einde gekomen van eh, het programma Kruibeke informeert, aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeke. Ook nog even zeggen dat er een trekking eh, doorgaat, de trekking in de Jaarsactie Kruibeke shopt markant. Hè, en dat gaat door op woensdag 17 eh, januari is dat denk ik. Hè. informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke.